1 uur. Ember Brandsen met het NOS-shorn. In Susteren in Limburg heeft de politie een vluchtende verdachte in zijn been geschoten. De man was onder invloed van drugs en negeerde bevelen van agenten en een waarschuwingsschot. De politie ging achter de man aan nadat hij eerder op de avond een vuurwerkbom bij een huis in Susteren had laten afgaan. Na een achtervolging door de bewoner en de politie konden agenten de man uiteindelijk geboeid afvoeren naar het ziekenhuis. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Washington bij de Nederlandse ambassade aangekomen voor het begin van hun bezoek aan de VS. Ze hebben afgelopen avond onder meer met de ambassadeur en vertegenwoordigers van denktanks en vooraanstaande Amerikanen gedineerd. Het bezoek aan de Verenigde Staten duurt nog tot woensdag. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken reist met het koningspaar mee. Rusland heeft bewijsmateriaal van de ramp met vlucht MH17 vervalst, meldt de Britse onderzoekswebsite Bellingcat. Een paar dagen na de ramp presenteerde Rusland satellietbeelden... die moesten aantonen dat het toestel door een Oekraïense raket was neergehaald. Maar volgens de onderzoekers zijn op die beelden raketwerpers verplaatst en toegevoegd. Ze zeggen dat alles erop wijst dat de Russen wilden verhullen... dat het de pro-Russische separatisten waren die vlucht MH17 hebben neergeschoten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry blijft vannacht in een ziekenhuis in Zwitserland. Vanochtend werd bekend dat hij zijn bovenbeen heeft gebroken bij een fietsongeluk in de Franse Alpen. In eerste instantie zou hij vanavond al terug naar de VS vliegen, maar dat is uitgesteld tot komende dag. Hij is in Zwitserland voor onder meer overleg over het Iraanse atoomprogramma. Het weer vannacht kan alleen in het oosten en zuidoosten nog regen vallen.